Amber met het NOS-journaal. Denemarken is in opperste staat van paraatheid na een aanslag vanmiddag in Kopenhagen. In een cultureel centrum werd een bezoeker doodgeschoten bij een lezing... waarbij ook de omstreden Zweedse cartoonist Lars Vilks aanwezig was. Die bleef ongedierd. Drie agenten raakten gewond. De politie houdt een klopjacht op de gevluchte schutter. Premier Torning-Schmidt spreekt van een politiek gemotiveerde aanslag. Cartoonist Vilks wordt al jaren bedreigd door militante moslims... vanwege zijn tekeningen over profeet Mohammed. In Oekraïne is zojuist de wapenstilstand ingegaan tussen het leger en pro-Russische rebellen. Vandaag werd er in het oosten van het land nog hevig gevochten. President Poroshenko voert de staat van beleg in als de wapenstilstand wordt geschonden. Daarbij worden allerlei bevoegdheden overgedragen aan het leger. De carnavalsfeesten in Ter Apel zijn afgelast vanwege een dodelijk ongeluk. Vanmiddag kwam een vrouw van 33 om het leven toen een auto het publiek inreed bij een carnavalsoptocht. Vijf mensen raakten gewond. De politie gaat ervan uit dat de 81-jarige bestuurder van de auto onwel was geworden. De judowereld reageert bedroefd op het overlijden van judolegende Wim Ruska. Voormalig coach Cor van der Geest zegt dat Nederland zijn laatste grote judo-icoon heeft verloren. Olympisch kampioen Mark Huizinga noemt Ruska zijn grote voorbeeld. Wim Ruska won tweemaal goud op de Olympische Spelen en was twee keer wereldkampioen. Hij was al lange tijd ziek en overleed vandaag op 74-jarige leeftijd. In de eredivisie heeft Heracles verrassend gewonnen van Feyenoord. De nummer 16 versloeg de club uit Rotterdam met 2-0. Feyenoord moet vrezen voor zijn derde plaats. Vitesse won van Willem II, ook met 2-0. In Den Haag won ADO van NAC Breda. Het werd 3-2. Excelsior FC Groningen eindigde in gelijkspel 1-1. Het weer, vannacht veel opklaringen, lichte vorst, af en toe wat regen. Morgen veel zon, in het zuiden kans op wat regen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journal.